Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vitesse is gered van de ondergang. De club uit Arnhem heeft vijf nieuwe aandeelhouders gevonden en kan daarmee blijven bestaan. Omdat Vitesse miljoenen euro schulden heeft, leek het erop dat de proflicentie zou worden ingetrokken door de KVB. Maar dat is nu voorkomen. De schuld van Vitesse was opgelopen tot 17 miljoen euro. En dat geld wordt nu omgezet in aandelen. En wie die vijf nieuwe aandeelhouders van Vitesse zijn, dat wordt later bekendgemaakt. Vitesse staat trouwens op de laatste plaats nu in de eerste divisie met min 8 punten. Voor het eerst is iemand in Nederland Nederland veroordeeld voor het aanzetten tot zelfdoding. Een man van 80 uit Breda krijgt een taakstraf van 240 uur. Hij had contact met een vrouw van 32 die een einde aan haar leven wilde maken, vertelt verslaggever Ellen Kamphorst. In die 17 dagen voor haar dood, want zij heeft zelfmoord gepleegd, heeft de nu 80-jarige man heel intensief contact met haar over haar doodswens. En dus ook over het gebruik van middel X. En de rechter zegt nu, het staat vast dat de man haar heeft geholpen met haar suïcide. De man moet ook een jaar de cel in als hij nog een keer de fout in gaat. De man die wordt verdacht van een mesaanval in de Duitse stad Aschaffenburg... had in de gevangenis moeten zitten voor een ander geweldsmisdrijf. Maar door procedurefouten liep hij nog vrij rond, melden Duitse media. De afgaan van 28 zit nu vast... omdat hij woensdag in de stad Beieren een man en een kind van twee zou hebben doodgestoken. En als je niks te doen hebt, dan kun je dit weekend voor een tientje naar het theater toe. Vanaf vandaag tot en met zondag openen 80 Nederlandse theaters voor een klein prijsje de deuren. Met dit weekend hopen theaters nieuwe bezoekers aan te trekken. En vaste bezoekers aan te sporen om een keer naar iets nieuws te gaan kijken. Het is de negende keer dat het Nationaal Theaterweekend wordt gehouden. Heb ik nog het weer voor je. Nu regent het bijna overal en aan de kust is het zelfs een beetje stormachtig. Later vanmiddag neemt de wind verder af en wordt het op steeds meer plekken droger.